Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De politie heeft op station Amersfoort een waarschuwingsschot gelost... bij de aanhouding van een man die in de trein een andere reiziger zou hebben bedreigd met een vuurwapen. De politie kreeg de afgelopen avond even na tien uur een melding binnen. Daarop werd Amersfoort centraal ontruimd. Toen de man niet op het waarschuwingsschot reageerde... hebben agenten hem getaserd en gearresteerd. De religieuze uitjes van een zorgboerderij in het Gelderse Wekerom... waren verwerpelijk, schandelijk en zeer ernstig. Dat oordeelt de klachtencommissie Landbouw en Zorg... die beslist over klachten van cliënten van zorgboerderijen. Meerdere kwetsbare kinderen moesten tijdens hun verblijf op de boerderij... mee naar bevrijdings- en genezingsdiensten. Toen enkele ouders daar begin dit jaar achterkwamen, dienden ze een klacht in. De uitspraak wordt doorgestuurd naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Indiase overheid heeft de afgelopen jaren meerdere mensen in Pakistan laten doden, meldt de Britse krant The Guardian. Het zou gaan om bijna 20 liquidaties van mensen die door India werden beschuldigd van terrorisme. De krant baseert zich op gesprekken met medewerkers van de Indiase en Pakistanse geheime diensten. Volgens hen moet de Indiase premier Modi van de moorden hebben geweten. Eerder beschuldigde de Canadese regering India ervan achter de moord te zitten op een Sikh-leider... vorig jaar in de buurt van Vancouver. India ontkent iedere betrokkenheid. Het aantal oldtimers met een Nederlands kenteken is de afgelopen vijf jaar met ruim een kwart toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Oldtimers zijn klassieke personenauto's van 40 jaar of ouder. Daarvan rijden er nu 217.000 rond in Nederland. Vijf jaar geleden waren dat er 47.000 minder. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar overwegend droog.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 Somos dos cantantes como los de antes. Uh. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí.